eindbedrag van Spin for Life. Het eindbedrag van Spin for Life 2026 is 400.183 euro. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel. Niks wel. Raoul Goeie vrijdag. Ideale dag om lekker vrij te zijn of lekker thuis te werken. Bijna hetzelfde. Speakers lekker hard. Met je favoriete beats. Die is de Slam Mix Marathon. Met vandaag Frankie Rizardo, James Hype, Fedde Legrand, Maupi, Shimza. Nog veel meer. En nu mannen die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Maar waar kan dat nou beter dan in de Mix Marathon? Een uur lang uit Italia. Fidelis. Amessi. Remember when the music was just. It was just dance and feel good. No phones, no posing. It hit different. Come on, let's do one old school. You feel me? No phones, no posing. <laughs> Now. yourself free. yourself free. I miss you. Remember when the music was just. It was just dance and feel good. No phones, no posing. It hit different. Come on, let's do one old school. You feel me? No phones no posing. I miss it. Remember when the music was just. It was just dance and feel good. No phones, no posing. It hit different. Come on, let's do one old school. coming. Fideles, Gasten die mij ooit het mooiste cadeau hebben gegeven... dat je kan krijgen, denk ik, in Mexico Tulum. Namelijk een lift naar huis. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent, maar in het hoogseizoen is het denk ik de allerduurste plek ter wereld om een taxi te nemen. Omdat je een klein beetje betaalt aan het eh, kartel daar. En we hadden een flinke eh, nacht gehad. We lopen naar buiten en uh, zeggen, zit je hier in de buurt? Want dan brengen we je even naar huis. Ik zat op zich wel in de buurt, maar ik had ze nog niet verteld over eh, de onverharde weg waar we eh, overheen moesten. Maar goed afgelopen. Je hoort ze in de Mixmarathon. Uit Italië dus. Fidelis. Mixmarathon vrijdag. Met de beste biertje weekend in. Mixmarathon Chart komt eraan. Je hoort Frank Rizzardo en ook Maupie, Le Legrand, Shimza, Nora and Pure en nog veel meer. Goed dat je erbij bent. put the pain aside. Forget about my fails. Find dit weekend. Het festivalseizoen. Los met onder andere Digital dit weekend, zaterdag en zondag. Als je echt diehard hard bent. Paaspop dit weekend. Kortom, er is een hoop te doen en een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom sturen we je ook dit weekend weer met de allerbeste biertje weekend in. Het is de Slam Mix Marathon. Met wat hulp uit Italië is een uur lang Fidelis. Fidelis. Hey bro. Ook typisch iets wat Italianen zeggen, hè? Hey bro, iedereen is je maat? Ze gaan er alleen wel met je vriendin van dormen. Hou ze in de gaten. Dit is de Mix Marathon. De beste beats op vrijdag. Maupi en Nek hoor je zo meteen. En nu Nelly Furtado en Eater in de Fanny Granata edit. the ladies so fine. Slam met zijn eigen radioshow. Maupi en Nek. Dit is de Slam Mix Marathon. Om 5 uur vanmiddag hoor je ze weer. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een gloednieuwe Slam Mix Marathon chart. Staat voor je klaar. vandaag onder andere... Fedde Legrand, Oliver Helden, Shimza, Laura van Dam... Nora and Pure... en zometeen een uur lang Joel Corey. En dit is Fidelis. designer. My cars are all designer. My, my, my drinks are